Uit de stukken valt op te maken dat het Amerikaanse leger in veel gevallen niets heeft gedaan met meldingen van martelingen door Iraakse veiligheidsdiensten. De VN-rapporteur zegt dat landen verplicht zijn daders te berechten. De cholera-uitbraak in Haiti heeft nu ook de hoofdstad Port-au-Prince bereikt. Bij vijf mensen is de ziekte vastgesteld. Het zijn waarschijnlijk geen inwoners van de stad. In Haiti zijn ruim 200 mensen aan cholera overleden en 3000 mensen zijn ziek. De meeste wonen in het midden en noorden van het land. Verschillende landen en organisaties hebben Haiti al steun toegezegd. In Kenia zijn zeven voetbalfans om het leven gekomen toen ze bij een stadion in de verdrukking kwamen. Tientallen mensen raakten gewond. In het stadion in de hoofdstad Nairobi werd een competitiewedstrijd gespeeld. Volgens ooggetuigen probeerden mensen die geen kaartje hadden toch het station binnen te, stadion binnen te komen. Bij de commotie die ontstond kwamen de zeven fans om het leven. In Rotterdam zoeken duikers van de brandweer vanochtend bij de Botlekbrug opnieuw naar een auto die er gisteren te water raakte. Een automobilist reed er door een gesloten slagboom. Na een paar uur zoeken moesten de duikers gisteravond laat vanwege de sterke stroming de zoekactie staken. Het is niet duidelijk of er meer mensen in de auto zaten. De Libris Geschiedenisprijs is toegekend aan David van Rijbroek voor zijn boek Congo. De prijs voor het beste historische boek werd voor de vierde keer uitgereikt. De Vlaamse cultuurhistoricus beschrijft in zijn boek de geschiedenis van Congo. De vroegere